4 uur. Kees Rood met het NOS-journaal. Zie in het gebouw. De hulpverleners hebben beenletsel opgelopen en zijn naar een ziekenhuis gebracht. In het pand is onder meer een autoverhuurbedrijf gevestigd. Delen van het gebouw zijn ingestort. De brand is zo hevig dat de rookwolken tientallen kilometers verder te zien zijn. De oorzaak van de brand in Schiedam is nog onbekend. In Doetinchem heeft een stoptrein van Arriva een politiebus geramd. De agenten achtervolgden een verdachte en reden daarom langzaam tussen de gesloten spoorbomen door. Mogelijk zagen ze door de struiken niet dat er een trein aankwam. Niemand raakte gewond, wel raakte de voorkant van de politiebus zwaar beschadigd. De 15 passagiers in de trein moesten de laatste paar honderd meter naar station Doetinchem lopen. Marcia Luiten heeft de prijs gekregen voor haar boek Het Geluk van Limburg. De winnaar van de jaarlijkse prijs voor het beste journalistieke boek werd bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen. In het boek wordt de opkomst en ondergang van de mijnindustrie besproken, aan de hand van de geschiedenis van een mijnwerkersfamilie. Volgens de jury leest het als een roman. Aan de Brusselprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Een kleine 3000 mensen doen vannacht mee aan de Nacht van de Vluchteling. Ze zijn om 12 uur begonnen aan een wandeltocht van 40 kilometer... om geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen. Er is een tocht van Rotterdam naar Den Haag... en dit jaar voor het eerst ook een van Nijmegen naar Arnhem. Alle lopers laten zich sponsoren. Op die manier is al ruim een miljoen euro bij elkaar gekomen. De deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling finishen naar verwachting in de loop van de ochtend. Het weer, lokaal kan er wat motregen vallen. In de loop van de ochtend lossen de wolken op en gaat de zon schijnen.